De commando's zouden het merendeel van de 15 gijzelaars hebben bevrijd. Er werden explosies en vuurgevechten gehoord in het gebouw. De actie is volgens het Pakistanse leger nog aan de gang. Gisteren bestormden zo'n tien terroristen het pand. Het gaat vermoedelijk om Taliban-strijders. Bij gevechten kwamen zes militairen en vier aanvallers om het leven. De aanval volgde op een nieuw offensief van de Pakistanse regering tegen terroristen. De Amerikaanse minister Clinton zegt dat met het verdrag tussen Turkije en Armenië een mijlpaal is bereikt... De relatie tussen beide landen was bijna een eeuw verstoord vanwege de massamoord op Armeniërs in 1915. Turkije heeft altijd ontkend dat er sprake was van genocide. Minister Clinton zou gisteravond in Zwitserland alleen toezien op de ondertekening van het akkoord, maar ze moest nog urenlang onderhandelen. De delegaties hadden ruzie gekregen over de toespraken die ze na afloop wilden houden en dreigde het verdrag niet te tekenen. Clinton stelde voor de toespraken te schrappen, waarna de handtekeningen toch werden gezet. Volgens Clinton toont dat opnieuw aan hoe gevoelig het herstel van de betrekkingen is. De Turken en Armeniërs hebben afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de massamoord. In de haven van Rotterdam heeft de politie gisteravond een einde gemaakt aan een actie van Greenpeace. Daarbij zijn twintig actievoerders gearresteerd. Met een stalen kabel versperden ze een deel van de haven waar kolenschepen aanmeren. Het gebruik van kolen veroorzaakt veel CO2-uitstoot en is daardoor slecht voor het milieu, zegt Greenpeace. Door de actie konden twee schepen de Rotterdamse haven niet bereiken. Het weer overwegend droog en kans op mist. Het koelt af naar 7 graden.